het NOS-journaal. De ChristenUnie roept leraren, bonden en... Partijleider Arie Slob wil zo de slechte relatie tussen de politiek en het onderwijsveld verbeteren. Na de lerarenstaking van vorige week vielen harde woorden aan het adres van onderwijsminister Van Bijsterveld. De VVD en de PVV vinden het te vroeg om weer met de Algemene Onderwijsbond te overleggen. Zij wil eerst duidelijker excuses. De schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling kost Rotterdam dit jaar een kwart miljoen euro meer dan vorig jaar. Burgemeester Abu Taleb zegt dat de stijging vooral te wijten is aan de vernieling van parkeerautomaten. Abu Taleb wil zich samen met andere grote steden hard maken voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een totaalverbod ziet hij niet zitten. De schade aan straatmeubilair kost Rotterdam dit jaar 730.000 euro. Wereldwijd sterven tweemaal zoveel mensen aan malaria als eerder gedacht. Vorig jaar zijn 1 en een kwart miljoen mensen aan de ziekte bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ging vorig jaar nog uit van ruim 600.000. Voorheen werd het aantal slachtoffers geschat, maar een nieuwe studie maakte meer gebruik van nieuwe gegevens en ook computermodellen. In de Egyptische stad Suez zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten bij confrontaties met de politie. Agenten openden het vuur nadat een groep demonstranten volgens de politie had geprobeerd een politiebureau binnen te dringen. In de hoofdstad Cairo zijn meer dan 600 mensen gewond geraakt na rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreerden daar omdat ze vinden dat de politie te weinig deed tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said, waarbij 74 doden vielen. Op de A10 bij Amsterdam is vannacht bij een ongeluk een dode gevallen. De auto van het slachtoffer is waarschijnlijk geslipt en de inzittende werd uit de auto geslingerd. Volgens de politie is IJssel mogelijk de oorzaak van het ongeluk op de A10 bij Amsterdam. Het weer, in het noorden kans op een sneeuwbui en die in de loop van de dag naar het zuiden trekken. Temperatuur aan de westkust rond het vriespunt en min 5 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen bij Utrecht op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en de Meren 6 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer naar Rotterdam kan vanaf knooppunt Lunette beter omrijden via Gorkum.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 Eh, gelijk met de neus in de boter valt, want hij ons gaat vertellen over de, dit nummer wat we net gehoord hebben en de volgende nummers. Welkom Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Dankjewel Peter voor de introductie. Het eerste nummer wat jullie gehoord hebben is van Etta James. Ehm, ik heb deze nummers meegenomen omdat Etta helaas onlangs overleden is. Etta heeft een enorme carrière achter de rug met heel veel eh, blues en R&B nummers waar zij als een van de grondleggers wordt gezien. Het eerste nummer was van haar tweede LP, The Second Time Around. En het was One For My Baby. Het tweede nummer heb ik ook van deze cd meegenomen en is I'll Dry My Tears. I'll dry my eyes for tonight was een nummer van Melody Gardot van haar debuutalbum Worrisome Heart. Het nummer is opgenomen in oktober 2009 in Parijs als onderdeel van een live optreden voor Radio France. Melody Gardot is uit 1985, ze is Amerikaanse um, en heeft een hele bijzondere historie. Melody Gardot is begonnen eigenlijk in de muziek, vervolgens is ze mode gaan studeren, daarna heeft ze een vreselijk ongeluk ondergaan en eigenlijk door haar liefde voor muziek is verder gekomen en is ze hersteld. Het tweede nummer is ook van dezezelfde opname en heet Who Will Comfort Me. girl, My soul is weary My soul is weary My soul is weary I said my soul seems to grip this very heart silver light. So wait until the sun shines through. Baby. Meer live kon het niet. Het aardige vandaag, luisteraars, is dat wij mm, bij wijze van uh, projectje vandaag eh, een heleboel live opnames gaan horen. Omdat we vinden dat de sfeer en de atmosfeer op deze opname natuurlijk heel veel bijdraagt aan de beleving. Dit was Pasadena Roof Orchestra met My Melancholy Baby. We gaan nu over naar een heel ander hoofdstuk. Gedragen en uh, gedistingeerd. Ook live. Het Modern Jazz Quartet in Concert. Opgenomen in 1960. Maar klinkend alsof het gisteren op, eh, opgenomen is. Opgenomen in 1960. Ljubljana Modern Jazz Quartet met Django. van... Um, excuus Peter, kan je mij heen? The Last Wandering. Dankjewel. Um, het volgende nummer wat ik heb meegenomen is van Abby Lincoln, Lincoln van haar cd That's Him. En het heet A Strong Man. nobody to love now. The man I long for is not so strong for me. He's not an angel, but I don't care. Perhaps a change will come someday. Whatever he is, I want to be his way. can cheat, but I must. waren twee nummers van Abby Lincoln van haar cd That's Him uit 1957. Allereerst Strongman en daarna haar verlangen voor I Must Have That Man. Op deze cd werd ze bijgestaan door eh, saxofonist Sonny Rollins, Kenny Dorham op trompet, pianist Winton Kelly en bassist Paul Chambers. En niet te vergeten Max Roach, haar echtgenoot of haar eigenlijk aanstaande echtgenoot. Op dat moment haar aanstaande echtgenoot. Max Roach <laughs> sorry, Max Roots eh, was natuurlijk een wereldberoemde drummer. En dat eh, brengt mij tot de overstap naar een andere live-opname. Ehm, met een wereldberoemde drummer. Een uh, achtmansformatie die Buddy Rich heeft geformeerd op enig moment. En daar prachtige opname heeft gemaakt. Met zijn achten, waaronder Lionel Hampton op de vibrafoon, spelen ze Moments Notice, een nummer van John Coltrane. Dat was Moment Notice, gespeeld door een achtmans formatie van Buddy Rich, waar de blazers alleen maar bestonden uit saxofoons. Het klonk eh, als een enorme big band. En nu laat ik een stukje horen van een enorme big band die veel braver klinkt. En dat is de big band van Ziggy Elman. En dat nummer dat hij eh, heeft opgenomen is Frelic in Swing. was on A never-ending tale Of love reborn From the cradle worn A web is spun For every mother's son Life goes on Like a spinning wheel Life goes on standing still The gods decide How blessed am I The days to come For every mother's son And these footprints in the sand May be nothing grand But if we leave a mark somebody's heart What more can I say? I was king for a day Once the web is spun For every mother's son tapestry Life goes on Each thread a part of me That master plan of who I am A day will come For every mother's son And these footprints in the sand nothing grand But if we leave a mark In somebody's heart What more can I say Then I was king for a day Once the web is spun every mother's son. a winter rose Some highs and then some lows That's the way it's spun mother's side Every mother's son Met dit nummer van Mad Dusk Three Mothers Son, gaan we over naar nog een nummer van Abby Lincoln, omdat ze zo goed is. Nog, van het, nog, zelf, nog steeds van de cd That's Him, Orgy. bijna 11 uur. Met Abby Lilkon en Porgy van de CD That's Him gaan we eruit. Wij zien u graag terug na het nieuws van 11 uur.